Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De sneeuwval heeft geleid tot de drukste spits ooit. Zojuist stond er volgens de ANWB bijna 2300 kilometer file. Op veel snelwegen rijden auto's niet harder dan 30 km per uur. Op veel provinciale wegen wordt stapvoets gereden. Volgens de ANWB zijn er weinig ongelukken, wel is het glad op veel plaatsen. Vooral in het oosten en zuiden van het land is er veel hinder. Rond Eindhoven staat het verkeer volledig vast door de sneeuw. Het Russische antidopingsbureau Rusada behoudt zijn accreditatie. Dat heeft de Wereld Antidopingsagentschap WADA besloten. Rusada werd in 2015 geschorst nadat was gebleken dat Russische sporters op grote schaal doping gebruikten. In september werd die schorsing weer opgeheven, maar Rusland moest wel gegevens van dopingstesten vrijgeven. In december weigerde Moskou nog mee te werken, maar deze week kreeg het WADA alsnog de opgevraagde laboratoriumgegevens. Een man van 55 uit Kerkrade is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en tbs-behandeling voor het online misbruik van zeker tien minderjarige meisjes. Tussen 2011 en 2016 zocht de man contact met zijn slachtoffers via spelletjeswebsite Habbo Hotel. Hij verleidde de meisjes om zichzelf te betasten en stuurde ze naaktfoto's. De man deed zich voor als een minderjarige zoon die daardoor ook even verdachte was. Ook dat neemt de rechter hem kwalijk. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno en identiteitsfraude. Ex-profvoetballer Evander Snow krijgt een werkstraf van 76 uur... omdat hij in 2017 een portier van de Melkweg in Amsterdam knock-out sloeg. Ook zijn twee broers stonden terecht. Eén moet een boete van 150 euro betalen voor bedreiging. Hij zei dat hij de beveiligers iets wilde aandoen met een vuurwapen. In 2017 stond Snow ook voor de rechter... wegens mishandeling vanwege een incident in poppodium Paradiso. Toen werd hij vrijgesproken. Snow kwam onder meer uit voor Ajax en Celtic. En dan het weer. In een groot deel van het land sneeuwt het nog.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 maar ook daar zijn een paar behoorlijk lange files. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Vinkenveen en Utrecht... bijvoorbeeld 11 kilometer, 40 minuten verdraging daar. De A27 gaat niet al te best vanmiddag. Van Gorkum naar Almere tussen de Beeld en Almere Haven...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 Passioneren, observeren, concentreren, kan er niets aan doen. Ik wil alleen maar even voelen hoe het is met jou te koelen, want ik heb het niet meer in de hand. Zie ik jou, dan ga ik zweten en mijn hele lijf, dat staat in brand. lieve Marianna, ga mee, ik wil met jou Marianna, amor. S'avonds op de bank met z'n twee, wat wil in de nacht gaan door. Maar ja, je bent voor mij nummer één. Maar ja, ik laat je nooit meer spelen, niet vervelen, mietje delen, stoute dingen, liedjes zingen, potje vrije, paardje rijden, fietje halen, niet verdalen, lekker balen, kan er niks aan doen. Mooie dromen laten komen, zie de maas, ga door de bomen Hele nachten met je samen, alles doen en niet verschamen nooit genoeg van al die dingen, Marianne kan er niks aan doen Mijn Marianne, Marianna, ga mee Ik wil met jou Marianna, amor S'avonds op de bank met z'n twee Tot deel diep in de nacht gaan door.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 I could feel I'm the world's greatest. I saw the light and let's start up in the Apollo. I'm a prodigal at the end of the rainbow. I'm the world's greatest. And fame was right there. I'm the little deal.